heb een kamertje met twee stoelen en een bed. Eifie gaat mij naar mijn kamertje, ik gedraag me keurig net. Schenk ik een glaasje brandewijn, heel gezellig voor ons twee. Ik wil zo graag je vriendjes zijn, kom Eifie, ga nou mee. Fransje, zeg Fransje, geef mij nog een enkel kansje. Ik hou dit keer mijn fatsoen, zal geen rare dingen meer doen. Fransje, zeg Fransje, ik voel me zo verward. Je moet me vergeven, zonder jou kan ik niet leven. Strek je hand eens over je hart kijk voor je. Greetje, hou op. Dat kijken, daar kan ik niet tegen. Je maakt me dood verlegen. Greetje, kijk voor je. Greetje, hou op. Als je niet uitscheidt, raak ik nog de kluts kwijt. Het bloed stijgt al naar me kop. Henriette, Henriette. Wil jij met mij, wil jij met mij, Harriet, Harriet? Wil jij met mij naar het ballet? Dan gaan we naar de opera, de opera, de opera. Zo waar als ik hier voor je sta, de hippe reuze breed. Harriet, Harriet. Eh, wil jij met mij, wil jij met mij, Harriet? Harriet, eh, wil jij met mij naar het ballet? Harriet, Harriet, eh, wil jij met mij, wil jij met mij, Harriet? Harriet, wil jij met mij naar opera, de opera, zo waar als ik hier voor je sta. De reuze breed, Harriet, hij wil jij met mij, wil jij met mij, Harriet, Harriet. wil jij met mij